uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De prijzen van huurwoningen stijgen flink, vooral wanneer zo'n woning vrijkomt. Bij de komst van een nieuwe huurder stijgt de prijs gemiddeld met bijna een kwart. Ze betalen daardoor soms 100 tot 200 euro meer dan de vorige bewoner. De Woonbond spreekt van extreme stijgingen. Voor zittende huurders stegen de prijzen in twee jaar tijd met gemiddeld 9 procent. Oorzaak van de huurstijging is volgens de Woonbond de crisis. Daardoor zijn er weinig nieuwe huurwoningen bijgebouwd, terwijl de vraag blijft toenemen. Voor het eerst sinds juni 2008 staat de AEX-index boven de 450 punten. Dat lijkt het gevolg van de steunmaatregelen die de Europese Centrale Bank gisteren bekendmaakte. De AEX-index opende 0,7 hoger. Ook andere Europese beurzen begonnen vandaag met winst. Het overlijden van de koning van Saoedi-Arabië leidde vanochtend tot een stijging van de olieprijs met ongeveer 2 Inmiddels daalt de prijs weer een beetje. saoedi arabië is de grootste olieproducent van oliekartel OPEC. Beleggers speculeren mogelijk op een wijziging van het beleid van de OPEC... vanwege de dood van koning Abdullah. Bij Gieten in Drenthe is een chauffeur met zijn mobiele kraan per ongeluk dwars over een rotonde gereden. Hij ramde een aardenwal waardoor een grote ravage ontstond. De telescoopkraan vroeg in brand, maar die is inmiddels geblust. De politie weet nog niet hoe het met de chauffeur gaat... maar een woordvoerder zegt te vrezen voor het ergste. In Horen is een bijna 500 jaar oude tunnel onder het centrum van de stad ontdekt. Het gebeurde bij toeval. Na de vele regen ontstond er een metersdiep gat in de bestrating in een doodlopende steeg. Archeologen ontdekten toen een lange gemetselde tunnel... die onderdeel blijkt te zijn geweest van een groot overdekt rioolstelsel. De gemeente Horen gaat onderzoeken of de tunnel kan worden behouden. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt, maar er zijn ook wat opklaringen. Het vriest licht en het kan mistig zijn. Vanmiddag wordt het min 1 tot plus 3 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.